Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Minstens vijf migranten zijn om het leven gekomen... toen ze vannacht het kanaal tussen Frankrijk en Engeland probeerden over te steken. Correspondent Frank Renault vertelt dat het drama zich zo'n 30 kilometer onder Calais afspeelde. Rond half zes vanochtend vonden reddingswerkers daar een grote groep drenkelingen op het water. 48 mensen konden volgens de eerste berichten gered worden. Maar er zijn dus ook vijf migranten overleden. Het zou gaan om drie mannen, één vrouw en een kind van vier jaar oud, melden verschillende Franse media. En er zou nog steeds gezocht worden naar drinkelingen met helikopters. Fabrikanten bezuinigen steeds vaker op ingrediënten in hun producten. Dat zegt de Consumentenbond. Die bekeek de ingrediënten van zo'n 600 producten in de supermarkt... en vergeleek ze met vijf jaar geleden. Bij ruim 1 op de vier producten was de samenstelling veranderd. Zo daalde het visgehalte van lekkerbekjes van Albert Heijn van 75% naar 55%. En bij Plus zat er nu 6% bosvruchten in siroop met bosvruchtensmaak. Eerder was dat nog 19 procent. Viaplay werkt aan een nieuwe zender waar niet alleen sport, maar ook nieuws op te zien moet zijn. Ja, veel details geven ze nog niet, maar het kanaal zou te zien zijn in de meeste landen waar ze actief zijn. Dus mogelijk ook in Nederland. Viaplay, bekend van de Formule 1-rechten, staat er wel financieel slecht voor. En ophef in Groot-Brittannië, want bij de allerlaatste aflevering van de BBC-serie Planet Earth... bleek deze wereldberoemde commentaarstem ineens vervangen. Our home was not limitless. There was an edge to our existence. Ja, de stem van David Attenborough. Vervangen dus, maar geen nood, want het gaat om een eenmalige actie. De BBC nodigde kinderen uit om de teksten in te spreken. 49 schoolkinderen tussen de 9 en 13 lazen het script voor... dat wel door Attenborough was geschreven. This is a treehopper. Here in the Amazon there are hundreds of different species of them. And they come in an extraordinary variety of shapes. Ja, de BBC bedacht de actie onder het mom van... You don't have to be Sir David Attenborough to become a voice for ja, iedereen kan dus op zijn eigen manier de natuur beschermen, is de boodschap. Het weer dan nog. Vanmiddag blijft het nog lang droog en is er nog veel zon.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 Come and dance with me. let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. that Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie is vorig jaar flink toegenomen. De meeste meldingen gaan over discriminatie op huidskleur of afkomst. Zeker vijf migranten zijn vannacht om het leven gekomen bij een poging om het kanaal tussen Frankrijk en Engeland over te steken. Er zouden al ongeveer 100 mensen zijn opgepikt door een sleepboot van de Franse marine. In Duitsland is een medewerker van de rechtsradicale partij AFD opgepakt... op verdenking van spionage voor de Chinese geheime dienst. De man werkt voor een Europarlementariër van de AFD... die ook lijsttrekker is bij de Europese verkiezingen. Het weer, veel zon, in de loop van de dag meer bewolking... in het westen kans op een bui en vanavond op meer plaatsen regen bij een graad of 10. yeah. Everybody in the club, come on, keep bobbing your head now to this song. You got the beats and breaks and your body shaking, we're doing it all night long From girl. business and stiff for play. Hey, yeah.